Zes uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Van drie scholen zijn nog altijd tientallen eindexamens kwijt. PostNL moet de examens versturen naar de tweede corrector en weer terug naar school. Het bedrijf zei eerst dat van 12 scholen examens zoek waren, maar een groot deel is dus weer teruggevonden. Het examen Engels van deze jongen is nog altijd kwijt. Hij snapt er niks van. Blijkt dat eigenlijk elk jaar wel een paar examens of zo kwijtraken via PostNL. Maar wat, wat ik dan niet begrijp is waarom we het nog steeds via PostNL versturen. Eh, dit is echt, eh, elk jaar gebeurt het. En nu is het zelfs zo groot. Ik snap niet waarom wij niet al een andere koerier, of hoe je het ook wil noemen, aanschaffen. PostNL zegt dat het is misgegaan omdat ze dit jaar minder tijd hadden om alle examens te versturen. Topdrukte bij de siliconenpolie van het Amsterdamse UMC. Daar komen veel vrouwen langs die zich zorgen maken over hun implantaten... sinds ze de docu Moordtieten van YouTuber Dionne Slachter hebben gezien. Oh Kijk, dit is datzelfde implantaat van jou. Oh, wat ziet het er heftig uit. Er zit niks meer in. Nee, dat zit dus in jouw lijf. De wachttijd in het ziekenhuis voor een gesprek over je implantaten is verdubbeld naar zes maanden. Als je gevaccineerd bent kun je over twee weken weer naar een festival of voetbalwedstrijd zonder je te laten testen. Vanaf dat moment kunnen evenementen de corona-check-app gaan gebruiken, zegt demissionair minister De Jonge. Als het goed is kun je die app een paar weken later ook gebruiken om te reizen binnen de EU. Filmpjes delen waarmee je laat weten dat je het niet eens bent met de Russische president Poetin. Voor jongeren in Rusland wordt dat steeds moeilijker en vooral gevaarlijker, vertelt correspondent Iris de Graaf. Vooral de laatste maanden zagen we dat de autoriteiten veel harder, maar ook zichtbaarder optreden. En de boodschap is duidelijk, kritiek wordt hier niet meer geaccepteerd. De jongeren worden steeds vaker opgepakt. We hebben geen duidelijk overzicht van hoeveel jongeren er in totaal zijn gearresteerd. En ook is de aanklacht vaak niet helemaal duidelijk. Het valt op dat jongeren vaak huisarrest krijgen, hoge boetes en dat ze de kans lopen om hun baan of plek aan de universiteit kwijt te raken. Iris sprak soms in het geheim met door Rusland opgepakte studenten. Hun verhalen zie je in een nieuwe video op het YouTube-kanaal van NOS op 3. En het weer nog. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 22 aan zee tot 26 in het binnenland. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staat een file op de A7, Zaanstad richting Horen. Tussen knooppunt Zaandam en afrit Wormer is de vertraging een kwartier.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 I was in New York City a few months ago, and the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was they were trying to get a little more money, you know, get a little raise in pay. But at that particular time, the city was broke. They were about ready to declare default. I tell you, the garbage in some places was stacked up two, three stories high. At night, <laughs> boy, at night it wasn't even safe to walk the street, you see, cause the rats, the roaches, and the water bugs, I mean, they were hustling, baby, trying to get something easy. And let me tell you something, it was stinking, boy, and it was all kind of disease in there. You know, but it only brought to mind the fact that you can no longer depend on the man downtown to take care of business like he's supposed to, when he's supposed to in order for us to get it like it's supposed to be, as far as cleanliness, you know, and safety, we got to get together and do it for ourselves. That's the only way it's going to be done. And you know what I'm talking about? Let me tell you what I mean. ben je een weekje weg. En dan kom je terug en dan spat de zomer en de zon eh, van dit radiostation af. Ik vind het echt eh, nou, eh, een applausje waard, wil ik zeggen. En niet volledig ten onrecht als we naar buiten kijken. Want de zomer is inderdaad echt begonnen. Fantastisch. Welkom, leuk dat je luistert naar ZFM vanuit Zandvoort. Ehm, het programma Gastduinen. Ik ben tot 8 uur bij je met Rob dus, met het programma Gastduinen. Eh, je hoorde de gelegenheidsformatie, de Philadelphia All-Stars met Let's Clean Up The Ghetto. Eh, ze bereikten de zevende plaats in de top 40. En het was een samenwerkingsverband van onder andere Teddy Pendergrass... de leadzanger van Harold Melvin en de Blue Notes. Lou Rawls, Billy Paul, The OJ's en Archie Bell. Eh, en het ging gepaard met een opruimactie in de Amerikaanse ghetto's. Wat gaan we nog meer doen? Nou, we draaien natuurlijk nog meer fijne muziek. Daarnaast ook nieuwe muziek, onder andere van de Kings of Convenience... John Baptiste en de nieuwe Moby... Wat als nieuw klassiekers in een klassiek jasje. Dus al zijn klassiekers ingespeeld door eh, de Budapest Art Orchestra. Verder natuurlijk de Rip of the Record. Welke plaat heeft zijn succes te danken? Welke plaat uit het heden dan heeft zijn succes te danken aan een plaat uit het verleden? En het begrip heden, dat is nogal, eh, kan je vrij breed eh, interpreteren. En verder natuurlijk in de tweede uur de mini-concertagenda. Mocht deze man ooit eh, je café binnenstappen... dan word je toch heel gelukkig als, eh, als eigenaar, denk ik. Want dat betekent over het algemeen een feestje. Ramsey Lewis. A it. I said, I don't care how much money I gotta spend. I got to get back to my baby again. My lonely days are gone, I'm going home. My baby just wrote me a letter. Oh, well, she wrote me a letter. every second of the day you know that it would be set and zat ik net het hele station op de hemelen. Wat is lekker zo zomers klonk. Ga ik zelf een eh, grof fout in. Waarvoor excuus, eh, Laurel hoor die met eh, de letter van de boxstops. Maar die draaide ik iets te snel weg. Wat dan wel een groot voordeel is... is dat je daarna meteen de nieuwe Kings of Convenience hebt gehoord. Het nummer Fever. net uitgekomen. Luister luistert op Spotify. Het album is prachtig. Daarna José Feliciano met Light My Fire. Oké, we gaan verder. Met nogal een apart duo, maar ze hebben elkaar gevonden. Ik draai hem al een tijdje hier op CFM. Je hoort hem inmiddels ook op eh, alle andere radiostations. Silk Sonic, Bruno Mars en Anders Unpack. What you do, what you doing? Oh, you got plans, you got plans. Don't say that, shut your trap. I'm sipping wine, in a robe. I look too good, look too good to be alone. My house clean. my pool warm. Pool warm. Just shake smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the key swing. won't bite uh-uh. unless you like. Unless you like. If you smoke, what you smoke? I got the haze. haze. And if you're hungry, girl, I got the lace. Oh. Ooh, baby, don't keep me waiting. There's so much love we could be making. I'm talking kissing, cuddling, rose petals in the bathtub, girl, it's jumping, it's bubbling. to grow. Yeah. Lord knows I can't fake the funk. Talking to my more than once a month. Flip flopping in my sleep all night. I need to know if we can make it right. Make it right. get loose. Speelde met alle grote der aarde. John Baptiste hoorde je virtuoos op eh, meerdere instrumenten waarbij je eh, piano zijn voorkeur heeft. Speelde dus met onder andere Prince, Stevie Wonder, Ed Sheeran... en is ook nog eens een keer de bandleider bij de Late Night Show van Stephen Colbert. En dit is dus een nieuwe album We Are uh, in wezen een protestplaat. Want eh, opgenomen tijdens de Black Lives Matter. Maar waar het meer eigenlijk om neerkomt is het 100 jaar zwarte muziek in nog geen 40 minuten. Zo eh, wordt het omschreven en het klopt. Het gaat namelijk echt alle kanten op van D'Angelo tot Ray Charles. het nummer Adulthood, Adulthood hoorde je. Tijd voor de Rip of The Record. Welke plaat uit het heden heeft zijn succes te danken aan een plaat uit het verleden. En nogmaals, het heden, dat wordt nogal breed getrokken door mij. Want we hebben het hier namelijk over eind jaren 90. De La Soul bracht toen een album uit de, die de geschiedenis van de hiphop eh, volledig veranderde. Eclectisch, vriendelijker dan eh, hun voorgangers of hun tijdgenoten. En verder sampleden ze eh, ze niet alleen uit de funk en de soul... maar juist ook uit de jazz, de pop, de reggae en de psychedelica. Daarnaast had de muziek vol met humor, was low-key en makkelijk toegankelijk... uiterst dan dansbaar en lag ook nog eens zeer goed in het gehoor. En met een hoop hits als resultaat. All Good, Me, Myself en I. Oh, sorry. <laughs> All Good, Me, Myself and I en Zeno Go. En met de laatste, die heb ik er maar eens even tussen uitgepikt. Al zou je elk nummer ertussen uit kunnen pakken, want elk nummer zit vol met samples. Maar dit is zo herkenbaar en eh, vandaar dat ik het eruit heb gehaald. En daarnaast is het origineel ook niet te versmaden. Delen zal dus Zenogo uit 1989. En het succes hebben ze te danken aan Sly and the Family Stone... van het album High on You uit 1975. Crossword Puzzle. 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. capisce che una donna ti tradisce. E non mi importa se son bionde, non mi importa se son more, a me basta che siano tonde e disposti a far l'amore. Io da bambino veramente fui cacciato dalla scuola perché la professoressa mi faceva molto gola quando facevo il militare. Poi la moglie del tenente mi faceva le moine, io la presi tra la gente, perciò bambina, se sono qui per te stasera è una fortuna. Ok, ok, se non ti va. donna se io le inchiodo contro il muro con un'aria da mandrillo. I miei soli souvenir sono rossetti e tacchi a spillo. Le castane le consumo solamente a colazione e le rosse le rifiuto, ne ho già fatto indigestione. Quando sono di tre quarti le regalo a qualche amico se decido per più tardi le conservo dentro il frigo. Ho deciso adesso è fatta con quegli occhi lì da gatta nel mio letto ci scommetto fili come un vaporetto perciò bambina se sono qui per te stasera è una fortuna. freddo Non capisco che succede, sono confuso ma sincero Io ti guardo all'improvviso, mi innamoro per davvero Per Gesù Chero ti prego, scorda quello che ti ho detto Nel mio cuore tutto un tratto c'è un amore maledetto Sul mio letto di gerani, di profumo non ce n'è Io per questo cerco un fiore come fiore ho scelto te Perciò bambino, se tu sei qui per me stasera Beh sì, è una fortuna dit geen zomer is. Ik dacht ik doe even mee met het zomerse gevoel hier op eh, ZFM. Je hebt hem wel eens herkend waarschijnlijk. Pino Danjo. Je kent hem van mijn Qualle ideeën Dat was een wereldhit. Eh, en een absolute zomerplaat. En dit is een ander plaatje van hem. Oké, oké. Daarvoor dus um, uh, Slime Family Stone eh, stond garant voor het succes van De La Soul. Met Senegal en het Senegal, Senegal uh, met het nummer Crossword Puzzle. Het is niet zo heel makkelijk om een nummer van ACDC te coveren. Maar Bing Jiling is het gelukt. Uh, you Shook Me All Night Long. She was a fast machine, she kept the motor clean. She was zowel ik als mijn apparatuur hebben volgens mij alle twee een beetje last van een zonnesteek. Gaat een beetje fout af en toe hier met de apparatuur. Uh, toetsen de metals hoorde je en daarvoor Gabriels. Dat vind ik een waanzinnig nieuwe LP. Die is vorig jaar december eh, uitgekomen. Klein EP'tje, vijf nummers. Eh, er komen nog meer nummers aan. En het nummer heet, of de EP e is wel het nummer. Heet Love and Hate in a Different Time. Ik vind het schitterend. Vooral die zanger, de stem van de zanger Jacob Lusk. Daarvoor de bakker Rhythm and Steel Band. En we begonnen met Bing Ji Ling met het nummer van ACDC. We gaan even uit. We zijn er zo terug naar het klok van zeven. En we gaan eruit voor het nieuws en voor de reclame. Tot zo direct. En we sluiten af met de Roberta Fleck, Compared to What. Possession is the motivation. Looks like we always end president, he's got his war. Folks don't know just what it's for. better what? Go church on Sunday, sleep and not trying to duck the wrath of God.